Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Griekenland de bootramp voor de kust... waarbij honderden mensen omkwamen vorige week... in de doofpot wil stoppen. Overlevenden zitten vast in een kamp in Athene. Familieleden die naar hen op zoek zijn worden niet goed geholpen... En er zijn nog veel vragen over de ramp. Bijvoorbeeld over de rol van de Griekse kustwacht, zegt correspondent Helene de Haans. En het scenario dat op dit moment het waarschijnlijkst is, op basis van getuigenissen van overlevenden, is dat de kustwacht dat schip met een touw probeerde verder te trekken, mogelijk naar Italiaanse wateren, om er zelf van af te zijn. En dat het schip bij die actie gekanteld is. Officieel zijn er 78 doden geteld, maar dat zijn er waarschijnlijk veel meer. Er zijn nog honderden mensen vermist. Het kabinet onderzoekt hoe het kan dat de man die dinsdag een Albert Heijn-medewerker in Den Haag doodstak, vrij rond kon lopen. De verdachte die daarvoor is opgepakt stond bekend als heel gewelddadig en gevaarlijk. Gisteren werd bekend dat Curaçao Nederland had gevraagd hem op te nemen in een tbs-inrichting, maar dat Nederland dat weigerde. Minister Weerwind onderzoekt nu waarom dat toen niet is gedaan. In de buurt van Rotterdam is vannacht weer een explosief afgegaan. Het gebeurde niet in de stad zelf, maar bij een huis in Alblasserdam. Niemand raakte gewond, maar de voordeur is wel beschadigd. In en om Rotterdam zijn dit jaar al 75 explosies geweest. De politie denkt dat veel daarvan met drugsconflicten te maken hebben. En dikke paniek bij een Nederlands zeilteam gisteren. Tijdens een etappe van een hele grote zeilwedstrijd... kreeg de ploeg onverwachts bezoek van drie orka's. Oh my god. Ja, we, we see them, Jar. Wat wil je doen dan? Die was een fucking sterren. Ja, gelukkig raakte er niemand gewond, ook de dieren niet. Door de aanval verloor het team wel wat snelheid. Ze zijn van de tweede naar de vierde plek in het klassement gedaald. Het weer zonnig vandaag, in de middag wel wat stapelwolken. Het is droog en wordt 20 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een toren vrachtwagen voor de Velsertunnel in de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen.